Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Fiets niet naar het station als er gestaakt wordt. Die oproep doet reizigersorganisatie Rover. Medewerkers van de NS staken deze en volgende week een aantal dagen. Ze willen meer salaris en minder werkdruk. De staking begint morgen in de regio Noord. Vooral op stations in Lelystad, Groningen, Leeuwarden en Zwolle kun je er last van hebben. Maar ook in de rest van het land kun je er iets van merken en vast komen te staan. En dus komt erover met het advies werk zoveel mogelijk vanuit huis... en schuif je terrasafspraak in een andere stad eventjes op. En een hoop politici hebben gauw hun tandenborstel en zwemkleren in de koffer gegooid. Hun zomervakantie zat er ineens op, omdat ze vandaag moeten terugkomen voor een spoeddebat. Het komt door uitspraken van CDA-minister Hoekstra. Die zei dat er best wat langer de tijd kan worden genomen om de stikstofuitstoot te halveren. Daar zijn een hoop partijen niet blij mee. Voetbaltrainer Erik ten Hag kan eindelijk opgelucht ademhalen. Tot nu toe had hij bij zijn nieuwe club Manchester United een nogal moeizame start. Hij verloor alles en bungelde stijf onderaan. Tot gisteravond. United won eindelijk met 2-1 van aartsrivaal Liverpool. Ten Hag was na afloop zo opgelucht dat hij even vergat dat je op de Britse tv absoluut niet mag schelden. See what they can achieve because they can uh, fucking cool play football. You had nine. De- did sorry, uh, apologise for a language if there was a little uh, f bomb dropped in sorry. there. Do apologise for that. <laughs> I quite enjoyed it. I <laughs> wasn't, oh, I wasn't sure if it was lost in translation, Eric. I do apologise. Ja, er is wel nog genoeg werk aan de winkel. United staat nu 14e. En het is een drama om een kamer te vinden. Er zijn zo'n 26.000 kamers te weinig, schat een kenniscentrum voor studentenhuisvesting. En daarom is de hospita weer helemaal terug. Dat is iemand die een plekje extra in huis heeft en dat verhuurt. Deze vrouw bijvoorbeeld, ze vindt het kamertekort vervelend voor studenten... en verhuurt daarom een kamer op zolder. Ik heb twee zonen, die hebben zelf ook eh, te kamp gehad... met het enorme kamertekort wat heerst in Utrecht. Ze zijn zelfs ook student geweest. Heeft het tot geresulteerd dat mijn jongste zoon zelfs tot zijn 27 tegen zijn zin of tegen zijn wil in thuis gewoond heeft. Haar zolderkamer van 25 vierkante meter is nu dus weer bewoond. De student betaalt er 500 euro per maand voor. Het weer nog. Het is droog. Op veel plekken is er ook flink wat zon vandaag. En in het hele land wordt het weer behoorlijk warm.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 De Amerikaanse oud-president Trump heeft de rechter gevraagd... om het onderzoek van de FBI naar de documenten die in zijn villa in beslag zijn genomen... tijdelijk stop te zetten. Hij wil dat eerst een onafhankelijk controleur ernaar gaat kijken. Mensen die morgen met de trein willen kunnen maar beter thuis blijven... waarschuwt reizigersorganisatie Rover. Morgen begint de estafettestaking van NS-personeel in de regio Noord-Nederland. En de overlevingskans voor mensen bij wie kanker is vastgesteld... is de laatste tien jaar toegenomen, zegt de Nederlandse kankerregistratie. Van degenen die tussen 2011 en 2020 de diagnose kanker kregen...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 sky the children of the sky. is jouw keuze ZFM. cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mamita ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura solita tu mentira maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor.